Dikter Hark met het NOS Journaal. In het Italiaanse cruiseschip een Zuid-Koreaans echtpaar levend aangetroffen. Stel dat op huwelijksreis was, werd gevonden in een hut en bevrijd door brandweerlieden. De Costa Concordia voer vrijdagavond in de Middellandse Zee op een rots en kapseisde. De Italiaanse kapitein van het cruiseschip wordt verweten dat hij te veel risico heeft genomen... en daardoor verantwoordelijk is voor de dood van zeker drie opvarenden. Zo'n 40 mensen staan nog als vermis geregistreerd. In Hoofddorp heeft de politie geschoten op twee overvallers van een casino. Personeel had de politie gewaarschuwd dat twee gewapende mannen bezig waren met een overval. Toen ze buiten kwamen stond de politie hen op te wachten. Agenten schoten een van de mannen neer. Of er ook terug is geschoten is niet bekend. De neergeschoten man is naar het ziekenhuis gebracht. Ook de andere man is aangehouden. In de Roemeense hoofdstad Boekarest is de oproerpolitie slaags geraakt met anti-regeringsbetogers. Die protesteerden voor de derde dag op een rij tegen de bezuinigingen die de regering van president Basescu doorvoert. Tientallen betogers gooiden met stenen naar de politie, die traangas gebruikte om de menigte uiteen te drijven. De politie in Kosovo heeft meer dan 140 mensen gearresteerd bij demonstraties die waren gericht tegen Servië. Verschillende plaatsen bij de grens probeerden betogers verkeer uit Servië tegen te houden. De politie zette traangas en waterkanonnen in. Demonstraties waren georganiseerd door een Kosovaarse partij die gericht is tegen elk contact met het buurland. De Popprijs 2011 is gewonnen door de jeugd van tegenwoordig. De jury noemt de rapgroep een zeldzaam aanstekelijk viertal dat zich heeft bewezen als inspirator voor raptalenten en voor iedereen die van muziek houdt. De Popprijs bestaat uit een beeld en 10.000 euro. Vorig jaar won Caro Emerald. Het weer, het blijft in het noorden bewolkt. In het midden en zuiden komt in de loop van de dag de zon tevoorschijn. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 4 graden in het oosten en de graad of 6 in het westen.